Ze noemen die teleurstellend. De financiële woordvoerders van de oppositiepartijen zijn vanavond opnieuw gaan praten met minister Dijsselbloem. Die heeft een lijst opgesteld met 20 opties waar het kabinet bereid is over te praten. Het gaat dan onder meer om het terugdraaien van belastingmaatregelen, meer investeren in onderwijs en extra geld voor defensie. Volgens de oppositie gaat het om een selectief lijstje. Bovendien is onduidelijk hoe de voorstellen betaald moeten worden. Het kabinet houdt vast aan 6 miljard euro aan extra bezuinigingen. Dijsselbloem probeert steun te krijgen van de oppositie voor een meerderheid in de Eerste Kamer. In een onderzoek naar fraude met antibiotica in de vleeskuikensector is beslag gelegd op auto's, woningen, bedrijfspanden en bankrekeningen. Het gaat volgens het OM om een bedrag van in totaal 650.000 euro. Er is beslag gelegd bij twee hoofdverdachten in Overijssel en Groningen. Niet geregistreerde antibiotica zijn verboden omdat de toepassing ervan gevaarlijk is voor de gezondheid. Antibiotica-resistentie kan ertoe leiden dat infecties moeilijker bestreden kunnen worden. Het OM en de politie hebben een grote actie gehouden tegen drugscriminaliteit en witwassen. Op tientallen plaatsen in het hele land is huiszoeking gedaan. Daarbij zijn 10 verdachten aangehouden en 31 woningen en bedrijven doorzocht. Er is beslag gelegd op drugs, vuurwapens, luxe auto's en 200.000 euro aan contant geld. Op Bonaire is een man van 68 opgepakt, die wordt beschouwd als hoofdverdachte. De drie mijnwerkers die vermist waren na een ongeluk in een kaliummijn in Duitsland zijn overleden. Volgens Duitse media zijn de drie op 700 meter diepte ingesloten geraakt na een explosie. Het ongeluk gebeurde in de deelstaat Turingen. Vier mijnwerkers konden worden gered. Het weer, vannacht is het helder en koud. In het noordoosten kan het 3 graden worden.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 en eh, vanuit verschillende invalshoeken. Vandaag gepresenteerd en uitgekozen door Peter Den Boer. Elke keer is het ehm, een uitdaging om te kijken welk thema ik ga nemen. En vandaag was dat ehm, lastig nadat vorige week er een duo-presentatie was samen met Jeroen over de big band. Toen is eh, de platenkast helemaal ondersteboven gehaald. En daar is het idee ontstaan voor het thema van vandaag. Vocalisten zoals uh, eh, kerstleden zeggen als ze op tournee zijn met jazzbandjes. Dames of heren zang. Ik heb al eerder gezegd dat eh, het begeleiden van instrumentale solisten vaak geen punt is. Maar zo gauw er wordt gezegd, er doet vandaag iemand mee op zang. Er zingt iemand mee. Dan eh, gaan sommigen al de wenkbrauwen fronsen. Want de Heel veel zangers en zangeressen hebben volgens de dames en heren muzikanten... veel noten op hun zang... omdat ze altijd met de vreselijkste toonaarden aankomen. Volgens de overlevering. Maar goed, dat is soms ook nodig... want iedereen kijkt altijd dubbel naar zo'n vocalist. Vandaag gaan wij eh, dwars door de jazzgeschiedenis heen... met Irene Kroll, Diana Washington, Etta James, Faye Victor... Margaret Whiting... Anita O'Day, Betty Carter. Ze komen allemaal langs. Joe Williams, Mel Tormé, Lou Rawls, Jack Hilton... Tommy Handley, Joe Turner. Nou, dan gaan we maar van, van start met um, Ella, Ella Fitzgerald. Any Old Blues. Thank you so much. Someone asked us to do a blues. Tommy, can we do something a little different tonight? Let's just go into one of them Joe Williams tempos. Mm, mm, mm. Yeah. orkest van eh, Jack Hilton. Een orkest dat in de jaren eh, voor de oorlog heel succesvol was... en heel veel prachtige eh, songs bracht op het amusementspodium. En heel goed een goede basis was om vocalisten te begeleiden. Zoals ik al aankondigde, we springen van de hak op de tak in dit programma... omdat het vandaag over eh, zangers en zangeressen gaat. En iemand die we nu uh, gaan horen is Blossom Deary met het nummer Manhattan. Bronx and Staten Take Manhattan, Blossom Dairy. Ooit nog opgetreden in Nederland met Ramses Shaffi. Dat u het maar weet. We gaan nu naar ehm, zanger Bill Cafe En die wordt natuurlijk ont warm ontvangen in een prachtig bedje. Want dat is het orkest van Count Basie. En we gaan hem horen. Komt diep uit zijn tenen. I hate you, baby. we introduce this handsome young gentleman? Folks, this is Bill Cafe. I hate you, baby, because you put your ik zeg niks. Maar volgens mij hoort de hele straat luid en duidelijk... de boodschap die eh, daar gezongen wordt. I Hate You Baby. Natuurlijk versterkt door het orkest van Count Basie. We gaan nu naar de dochter van... En dat is de dochter van Nat King Cole, Natalie Cole. My Baby Just Cares. My Baby Don't Care For Me. Natalie Cole. Veel muzikanten vinden nog een grote, grotere vreugde... om anderen op te zoeken die ook beroemd zijn. En dan gaan ze samen wat doen zonder elkaar af te troeven. En een mooi voorbeeld daarvan is eh, het volgende nummer. Dat is ook uh, Natalie Cole. Zij zingt samen met Diana Kroll. En ze komen allebei uit de verschillende luidsprekers. U hoort het zo. Better than anything. room where every day's a holiday because you're married to me. Not like a ballroom, a small room can smoke my pipe away with your wee head upon my knee. We will thrive on, keep alive on, just nothing but kisses. We're Mr. and Mrs. on Little Blue Chair. Show your trousseau. Robinson Crusoe is not so far from worldly care as our blue room far away upstairs. You'll sew your trousseau, and Mr. Robinson Crusoe is not so far from worldly care as our blue room far away upstairs. It's a new room, and it's a blue room. Ja, onmiskenbaar. Bing Crosby. Bing Crosby, die heel veel eh, platen heeft gemaakt... films heeft gemaakt en een grote ster was... heeft jarenlang ehm, de roem gehad dat hij eh, de nummer 1 stond... op de uh, bestseller aller tijden. Dat was het nummer I'm Dreaming of a White Christmas. Door hem gezongen. En die nummer 1 plaats is pas verstoten toen Elton John A Candle in the Wind eh, ging opnemen. En iedereen kocht die single. Dus daarmee is eh, Bing naar de tweede plaats verschoven. Maar is wel de bestseller man uit de hele jazzgeschiedenis. We gaan over naar Etta James. En die gaat eh, iets gevoelig zingen. There is no grave. There's No Greater Love, Etta James. Zij haalde haar inspiratie uit haar grote voorbeeld Billie Holiday. En om dat nou te kunnen vergelijken, laat ik daar nu iets van horen. Billie Holiday, Keeps on Raining. it starts to snow. I know, Bessie, you've gotta have some dough. Keeps on raining. Look how it's raining. Daddy, he can't make no time. Ain't the snow just beautiful? people say. But I'd rather see it in a fine movie play. ik ook. Life will be so, uh, so happy with plenty of money and you. Nou, volgens mij eh, kunnen we dat allemaal bedenken. Het aardige is eh, als je alleen maar muziek draait in een programma met vocalisten... dan gaat het allemaal ergens over. In tegenstelling tot instrumentale solisten. Want die ehm, worden geacht iets moois te doen met hun, ehm, hun instrument... En de zangers die willen ook iets vertellen. En het is natuurlijk zo dat de goede composities... die hebben ook eh, de snelheid of de, de moed of de, de toonaard... allemaal gebaseerd op het verhaaltje dat verteld wordt. Nou is natuurlijk... 90% eh, is allemaal, ik hou van jou, ik blijf vertrouwen. Nee, 50%, want de andere helft is... Uh, oh, wat ben ik verdrietig en wat voel ik me vervelend. Tony Bennett die werd hier begeleid door de band van Count Basie. En ehm, we gaan nu een klein tandje terug naar wederom Tony Bennett... maar dan in een wat andere setting. Where did the magic go? today. Washington, Come Rain, Come Shine. Ik ga, zoals de vaste luisteraars weten... in elk programma iets draaien. Meerdere dingen draaien uit principe van Nederlandse bodem. Omdat eh, wij in Nederland in de loop van de jaren... zeer goede muziek hebben ontwikkeld en gemaakt... en heel veel goede muzikanten hebben. En waarom zouden we zo ver over de grens gaan? Overal wordt gespeeld, dus ook in Nederland de, uh, de oudjes in de platenkast... daar eh, ligt tussen uh, een cd van The Millers, Route 66... en gezongen door niemand minder dan Eddie Doornbos. If you ever plan to motor west and travel my way, take the highway, that's the best. get your kicks on Route 66. And I tell you, it winds from Chicago to LA. More than 2,000 miles all the way. Yeah, get your kicks on Route 66. And now you go through St. Louis and Joplin, Missouri, and Oklahoma City is mighty pretty, you will see. Amarillo and Gallup, New Mexico. Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingsman, Boston, San Bernardino. Won't you get hip to this timely tip? If I didn't feel something to get closer to your soul. And you do know that I want you.